Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke, vette pech voor de pechgeneratie. De rente op je studieschuld gaat toch flink omhoog. De Tweede Kamer had het demissionaire kabinet gevraagd de rente te bevriezen... maar volgens onderwijsminister Dijkgraaf is het te ingewikkeld om dat allemaal snel te regelen. Dat is enorm balen voor bijvoorbeeld deze student. Je weet gewoon niet of je een hypotheek gaat kunnen krijgen. Je weet niet hoe het er allemaal uit gaat zien. Op dit moment, wij studeren architectuur. Uh, gaat ook niet heel lekker. Er zijn niet veel banen binnen architectuur. Dus dat is best wel iets waar je dan toch mee bezig bent. Eerder werd bekend dat de rente in januari zo'n vijf keer hoger wordt... en studenten soms duizenden euro's extra kwijt zijn. Er zou misschien een uitzondering komen voor studenten die onder het leenstelsel vallen... maar dat gaat nu dus niet door. Hulporganisaties zijn teleurgesteld over het gesprek dat ze vandaag hadden... met demissionair premier Rutte over de oorlog tussen Israël en Hamas... Rutte wil niet oproepen tot een staakt het vuren in Gaza. En verschillende organisaties zoals Oxfam Novib snappen dat niet. Wat we wel gezegd hebben, als de Nederlandse regering ons aan de ene kant geld geeft om hulp te bieden... maar aan de andere kant niet naar ons luistert door te zeggen... we hebben echt een staakt het vuren nodig om die hulp te kunnen leveren... en dan voelt dat heel vervelend, voelt dat heel moeilijk eh, voor ons. Het moet gewoon stoppen kabinet wil niet verder gaan dan een oproep tot een pauze van de gevechten. Storm Kieren heeft voor aardig wat schade gezorgd. Volgens verzekeraars loopt de rekening op tot zo'n 15 miljoen euro. De storm die gisteren over ons land raasde heeft vooral veel huizen en auto's beschadigd. Al met al valt rekening nog wel mee, zeggen de experts. En de politie in Australië heeft bij een inval in een drugslab nog iets bijzonders gevonden. Naast een hoop drugs ontdekten ze voor zo'n 120.000 euro aan Lego-steentjes. Er moest een vrachtwagen aan te pas Komen, maar al het Lego is inmiddels in beslag genomen en er is een man opgepakt. Of het nou een drugsdealer met een hobby was of dat hij om een andere reden zo'n grote Lego-collectie had liggen, dat is niet duidelijk. Dan nog het weer. Aan zee kan het nog flink waaien. In de nacht trekken er een aantal buien het land in. Morgen eerst droog, later vocht vanuit het zuiden regen en dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen Zaandam en Purmerend een kwartier op onthoud. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo 10 minuten. De A9 van Diemen naar Alkmaar tussen Holendrecht en Alsmeer 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Volendam en de Koentunnel een kwartier vertraging...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 op het lage niveau van 2023 kan technisch niet. Dat schrijft minister Dijkgraaf van Onderwijs aan de Tweede Kamer... die om de aanpassing had gevraagd. Hulporganisaties vinden het teleurstellend dat Nederland een oproep tot een staakt het vuren in Gaza niet steunt. Maar alleen wil oproepen tot een gevechtspauze. De organisaties willen het gebied in om de noodhulp daar op gang te krijgen. De politie heeft zes verdachten aangehouden voor drugstransporten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden met het importeren en verhandelen van cocaïne, heroïne en ketamine tientallen miljoenen euro's hebben verdiend.